Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. In een industriegebied bij de Chinese havenstad Tianjin is een enorme explosie geweest. Volgens het Chinese staatspersbureau zijn er honderden gewonden. De ontploffing deed zich voor in een terminal waar brandbare stoffen worden overgeslagen. Na de explosie brak een grote brand uit. Het vuur zou inmiddels onder controle zijn. Volgens Chinese media zijn er zeker twee explosies geweest. En er zijn berichten dat er veel slachtoffers zijn onder de hulpdiensten die na de eerste explosie aankwamen. In verschillende wijken in de buurt van de haven is de stroom uitgevallen door de ontploffing. Tianjin is een grote havenstad in het noordoosten van China. Daar wonen ruim 14 miljoen mensen. Het hoofd van de VN-vredesmissie in de Centraal-Afrikaanse Republiek is uit zijn functie gezet. Dat gebeurde nadat Amnesty International gisteren opnieuw blauwhelmen ervan had beschuldigd dat die zich te buiten zijn gegaan aan verkrachtingen en geweld tijdens de vredesoperatie in dat land. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon verzocht de Senegalese generaal vervolgens om op te stappen. Het aantal asielzoekers is in drie maanden tijd verdubbeld. Vorige week meldden zich in één week tijd 1700 asielzoekers, 500 meer dan in de weken ervoor. Vooral in Ter Apel, bij het centrale aanmeldpunt, is het erg druk. Afgelopen week zijn daar al extra wachtruimtes ingericht... Bijkomend probleem is dat asielzoekers die recht hebben op een eigen huis niet vertrekken uit de AZC's, omdat er op dit moment geen huizen beschikbaar zijn. De besluiten die het kabinet nam na de ramp met vlucht MH17 worden niet openbaar gemaakt. Verschillende media, waaronder RTL Nieuws en de NOS, willen reconstrueren welke besluit het kabinet nam, vanwege de grote impact die de ramp had. Maar minister Van der Steur zegt dat hij gegronde redenen heeft om de stukken niet vrij te geven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog... en koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen geregeld zon en zomers warm. Het wordt maximaal 30 graden. Wel is er later op de dag kans op een regen- of onweersbui.